op 106.9. Straks meer. Drie Afghaanse tolken zijn een gerechtelijke procedure begonnen om het recht te krijgen om zich in Groot-Brittannië te vestigen. De drie werken voor het Britse leger in Afghanistan en ze vrezen voor hun leven als de Britten eind 2014 vertrekken. De Taliban zouden het op hen gemunt hebben. Eerder kregen Iraakse tolken de mogelijkheid om zich in Groot-Brittannië te vestigen, maar de Afghaanse tolken krijgen dat recht niet. Premier Cameron wil hen wel helpen een veilige plek te vinden in Afghanistan. In totaal gaat het om 500 Afghaanse tolken die het Britse leger helpen. Ook in Groot-Brittannië is veel kritiek op het besluit van de regering. Sascha de Boer heeft voor het laatst het NOS-journaal gepresenteerd. Ze was jarenlang een van de vaste gezichten van het 8 uur journaal. De boer stopt om zich weer toe te leggen op haar oorspronkelijke vak, de fotografie. In haar laatste dankwoord werd de boer even geëmotioneerd... en te zien was hoe ze na de uitzending van de Weervrouw een knuffel kreeg. Sascha de Boer wordt opgevolgd door Annegien Steenhuizen... die afwisselend met Rob Trip het 8 uur journaal gaat presenteren. In de Lier in het Westland zijn vier kinderen opgepakt op verdrinking van brandstichting verdenking van brandstichting. De kinderen zijn van 10 tot 14 jaar oud. Bij de politie gaven ze hun betrokkenheid toe bij de brand in een autobedrijf in de Lier. Het zou gaan om uit de hand gelopen baldadigheid. En niet Volendam, maar Cambuur is kampioen van de eerste divisie geworden. Bij het ingaan van de laatste speeldag stond Volendam twee punten voor. Maar de ploeg verloor bij Go Ahead Eagles. En omdat Cambuur won bij Excelsior eindigde de Friese als eerste. En spelen zij volgend seizoen in de eredivisie. In 2000 speelden de Friese voor het laatst in de hoogste afdeling. Volendam kan via de nacompetitie nog promotie afdwingen. Het weer.